4 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Nederland had de pulsvistechniek niet voor zichzelf moeten houden... maar ook met andere EU-landen moeten delen. Dat is volgens minister Schouten een belangrijke les die te leren is... uit de affaire rond de pulsvisserij. De vismethode werd vorige week verboden door de EU. In Nederland wordt pulsvissen gezien als een duurzame en efficiënte methode... maar vissers in andere EU-landen zien het als oneerlijke concurrentie. In de Tweede Kamer zei Schouten dat de weerstand in het buitenland zo groot was tegen de Nederlandse methode, omdat vissers uit die andere landen niet over de nieuwe techniek beschikten. Er komt voorlopig geen nader onderzoek naar de schadelijke gezondheidseffecten van chroom 6. letselschadeadvocaat Bedo had daar bij het gerechtshof in Den Bosch om gevraagd. Het RIVM heeft volgens hem alleen gekeken naar ziektes die zijn ontstaan door inademing van chroom 6. Terwijl er ook mensen zijn die de stof via de mond naar binnen hebben gekregen, omdat er in de besmette ruimtes met chroom 6 ook werd gegeten. Het Hof zegt eerst de bodemprocedure nu af te willen wachten... voor een schadevergoeding aan militairen die met Chrome 6 hebben gewerkt. En die staat gepland voor begin mei. De proef in het Pieterbaancentrum Centrum met het intensief observeren van verdachten gaat door. Minister Dekker schrijft aan de Tweede Kamer dat het onderzoek zinvol is... en bijdraagt aan bescherming van de samenleving. Bij de proef gaat het om verdachten die mogelijk een stoornis hebben... maar zich niet door het Pieter Centrum willen laten onderzoeken. Als iemand niet meewerkt, kan de rechter geen tbs opleggen. Daarom worden ze langdurig geobserveerd op een speciale afdeling... om zo vast te stellen of ze een stoornis hebben... en toch tbs opgelegd kunnen krijgen. Een commissie onder leiding van oud-D66-leider Pechtold gaat onderzoeken of de huidige regels voldoen om belangrijke kunstvoorwerpen voor Nederland te behouden. De regels daarvoor staan in de erfgoedwet. Ook moet de commissie onderzoeken of de criteria voor het verlenen of weigeren van exportvergunningen moeten worden aangescherpt. Onlangs was er ophef over de verkoop van een tekening van Rubens... die in het bezit was van prinses Christina. Op de veiling in New York bracht die tekening ruim 6 miljoen euro op. Het weer is bewolkt en er valt wat regen of motregen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan voornamelijk dagelijkse files die veroorzaken 5 minuten oponthoud in de meeste gevallen. Iets meer vertraging is er op de A2 van Amsterdam naar Utrecht.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 En zoals altijd weer met onze vaste items... de instrumentalen van vandaag, de column van El Kerkman... de nummer 1 van deze week. En dan hebben we ook nog, en die komt deze maal uit 2001... Eh, de gouden ouwe van de week en het weer voor het komend weekend... en een bioscoopprogramma van Circus Zandvoort. Ja, dat is nog niet alles, want we hebben nog veel meer. Nieuws uit onze badplaat en de directe omgeving. We hebben dus een lekker vol programma. ZFM is te beluisteren op frequentie 106.9 of Ziggo Kanaal 40. En kijken kan ook www.zfm-live.nl Mijn naam is Hans Wassenaar en ik start vandaag, zoals Kok al gezegd heb... of Bart heet hij tegenwoordig... Raccoon, Shoes of Lightning. Ja, hij heeft zoveel namen. Hij heet Bart, hij heeft Kok en hij heeft van alles.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 Your heart. towards the starlight. And we will savor every second we suspend together. You and I will, you and I will. gaan door met de evenementenagenda van februari. De 23e, Cabaret aan Zee. Gelukkig, de frisse lucht. Theater met de Krocht, aanvang om 8 uur s avonds. Ook de 23e, Short Rally Race, circuit Zandvoort. Ook de 23e, blijft aan de gang. NS Uitwaaidag, strand ter hoogte van paviljoen Ahoy. En dat is van 10 tot 5. De 24e, Health, High Wine en Dinner Tasting... Zizzo Lounge van 2 tot half 5. En dan hebben we de 28e, regenboogborrel voor jong en oud. Grand Café XL. En dat is van half 8 tot half 9. Nee, van half 6 tot half 8. En dan hebben we maart, en dat is de tweede, Final Four. En het is circuit Zandvoort. En de derde is Kindercarnaval, Theater de Krocht aanvang om 2 uur s middags. Ik ga door weer met een Nederlands plaatje, want die moeten we niet vergeten. En volgens Bart is dat een geweldig mooi plaatje, dus we gaan het draaien.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 De instrumentaal van de week door Hans Wassenaar. Ja, en wat heb ik uitgezocht? Ik heb uitgezocht eentje van Elton John. Song for Guy is een lied gecomponeerd, gespeeld en gezongen door Elton John. Het nummer, dat grotendeels instrumentaal is, is het slotnummer van zijn album uit 1978. Elton John schreef over dit nummer. Toen ik dit nummer op een zondag schreef, stelde ik me voor dat ik de ruimte in zweefde en neerkeek op mijn eigen lichaam. Ik stelde me voor dat ik stierf. Geobsedeerd door deze gedachte schreef ik dit nummer over de dood. De volgende dag kreeg ik te horen dat Guy, onze 17-jarige koerier... tragisch om het leven was gekomen bij een motorongeluk de dag ervoor. Kai stierf op de dag dat ik dit nummer schreef. Het lied opent met een piano-intro... en kort na de intro komt de percussie... met ondersteuning van synthesizers. Het lied blijft instrumentaal tot het einde... waarin de zin Liven's Everything wordt gezongen op de openingsmelodie... Het lied is erg bekend geworden in Europa. In Nederland dat ook een andere donde werd het een grote hit toen het uitkwam. In de Verenigde Staten was het niet zo net en kwam het niet verder dan plaats 110. Ik ga, ik ga het voor u draaien, Song for Guy, voor Elton John. prachtig plaatje. Maar als je er een paar van hebt, dan is het meteen klaar voor de hele, voor de hele uur. Want deze duurde alleen al 6 minuten 53. Dus was 7 minuten. Dus ja, dan is het gauw over. Herstel het samen. Wat doe je met een stoel waarvan een poot los zit? Met een broodrooster die het niet meer werkt? Een wollen trui waar mottengaatjes in zitten? Weggooien? Zonde. Herstel het samen. Mobiliseer mensen om elkaar te helpen bij het repareren van kapotte, maar vaak nog goede spullen die met kleine reparaties weer een hele tijd mee kunnen. Alleen als er vervangende onderdelen of materialen nodig zijn... dan dient u de kosten daarvoor te betalen. En wel ter plekke. Vrijdag 22 februari, dat is dus morgen, van 2 tot 4. En dat is locatie pluspunt, Vlemingstraat 55, is antwoord uiteraard. En ik ga door met de Rubets, Sugar Baby Love. De, column, van de week, van, Nel Kerkman. Volgens mij gaat het geluk mij weer toelachen. Ik heb namelijk mijn gelukskettingje gevonden. Het kettingje heeft een hanger met een wit schelpje en een zwart krulletje. Dat heeft Hevelen alleen voor mij waarde. Deze schelpjes vind je alleen in Spanje en Griekenland. Ze zijn zo klein dat je goed moet zoeken. Je hebt geluk als je er een vindt. Dat geluk heb ik. En van mijn gevonden eersteling liet ik een hangertje maken. Vanwege een operatie moest ik vorig jaar mijn kettingje afdoen. Ik stopte dat in een envelop en legde het gedagloos weg. De envelop met inhoud was voetsie. Totdat ik het gisteren zomaar terugvond. Wat een geluk. Zo heeft iedereen wel een of andere tik. Ik ben erg gevoelig voor symbolen en bijgeloof. Ik zal nooit onder een ladder doorlopen. Ooit deed ik dat. En de schilder, die op de ladder stond, liet prompt zijn bus met verf vallen. Ik zat onder de verf spatten. Een lieve heersbeestje gooi ik altijd omhoog en zeg dan... Lieve heertje, geef wij morgen weer mooi weertje. En klavertjes 4 zijn ook iets om goed naar te zoeken. En, en vier jouw verjaardag niet een paar dagen eerder... want dat brengt namelijk ongeluk... en je weet, een ongeluk zit in een klein hoekje. Verder is vrijdag de 13e ook een dag waar ik extra oplet. Gelukkig valt in 2019 vrijdag de 13e pas in september en december. En misschien is nummer 13 wel je geluksgetal en koop je een staatslot met aan het einde dat nummer. Maar wist je dat er in Zandvoort geen enkele strandtent is met nummer 13? Bijgeloof of niet, het is wel heel bijzonder. Wat ook heel bijzonder is, de profielschets voor een nieuwe burgemeester is klaar. De enquête is door 239 Zandvoorters ingevuld. Best weinig als je nagaat dat er 17.000 inwoners zijn... waarvan meer dan de helft 50 plus is. Het meest belangrijke vinden de geënquêteerden... de nieuwe burgemeester heeft visie, waar de gemeente heen moet. En dat wordt flink zoeken, want welke richting wordt bedoeld? Maar ik weet zeker dat als je het geluk zijn gang laat gaan... je er niet meer aan hoeft te zoeken. Tot besluit nog een goede raad. Plan de datum, de dag van de installatie van de nieuwe burgemeester... niet op 13 september. Dat is namelijk de goden verzoeken. Nel Kerkman. places we would go, hoping that I'd run into you one last time. Just because I never took your picture off my phone doesn't mean that you're still on my mind. Just because I accidentally slip and say your name when I hear a song, it makes me insecure. Just because I know I'll never ever feel the same doesn't mean I love you anymore. Am I lying to myself again when I say you're not the best I've ever had? Am I lying to myself again? When I say that I'm not missing you so bad, just because I'm on my knees and swearing I will change, and I'd do anything to hear you say I'm yours. Just because I know I'll Just because I'm on my knees and swearing I will change and do anything to hear you say I'm yours. Just because I know I'll never ever feel the same doesn't mean dat was Michael Dublé. Love You Anymore. de Willigers van het Zandvoort Museum, Mieke Hollander en Freek Veldwitsch... vertellen op 24 februari aan de stamtafel van het Zandvoort de Winkels van toen. En dat waren er heel wat. Het is altijd een gezellig samen zijn... waarbij veel verhalen over Zandvoort en de herinneringen aan toen loskomen. De middag begint om 2 uur en duurt tot 4 uur. De kosten zijn inclusief een kopje koffie of thee slechts 4 euro... of gratis op vertoon van een museumjaarkaart. Dus als je een gezellige middag wil, de verhalenmiddag op de stamtafel. En ik hoop niet dat je er alleen bent vannacht. Are you lonesome tonight? Elvis Presley. Are you Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a brighter summer day when I kissed you and called you sweetheart? Do the chairs in your parlor seem empty and bare? Do you gaze at your doorstep and picture me there? Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear. Are you lonesome tonight? I wonder if you're lonesome tonight. You know, someone said the world's a stage and each must play a part. Fate had me playing in love with you as my sweetheart. Act one was where we met. I loved you at first glance. You read your lines so cleverly and never missed a cue. Then came Act Two. You seemed to change, you acted strange, and why I've never known. Honey, you lied when you said you loved me, and I had no cause to doubt you. But I'd rather go on hearing your lies and they go on living without you. Now the stage is bare, and I'm standing there with emptiness all around. And if he won't come back to me, then they can bring the curtain down. Is your heart filled with pain? Shall I? Tell me, dear, are you lonesome tonight? Beleef het ritme van Zandvoort ook op tv. Zie FM Text TV, op kanaal 45. www.zfmzandvoort.nl Ja, voor wie ze nog niet herkend hadden, dat was Queen. Somebody to Love. En dan gaan we heel wat anders nog even doen... voordat we aan nummer 1 uit 2001 komen. En ik heb een, eh, een Nederlandse groep uitgekozen. Pussycat, Mississippi. until the end of time. en het is een nummer 1 hit uit 2001. Dus het is nog niet eens zo gek lang geleden. De band, en dan gaat het over Atomic Kitten... werd in 1988 door Andy McClusley van de Orkesten Manoeuvres in the Dark opgericht... en bestond uit de zangeressen Elizabeth McLaren, Carrie Katona en Heidi Range. Andy recenseerde zich alleen op het schrijven van liedjes en de muziek. De band werd eerst Honey Beat, nee Honey Head genoemd... maar dat werd gewijzigd in Atomic Kitten en afgekort dus Atomic Kitten. Met toen Heidi Range in 1999 de band verliet... was hij vervangen door Natasha Hamilton. Eh, eh, Hole Whole Again was de debuut en de hitsingle van Atomic Kitten in Europa. De single stond één week op nummer 1 in de Nederlandse top 40 van 2001. Hier komt Whole Again, Atomic Kitten. dag 2 maart 2019 zal op circuit Zandvoort de Final Four worden verreden. De vier uur durende wedstrijd is de finale race van de Winter Endurance Kampioenschap 2018-2019. Verschillende couriers strijden doorgaans nog volop om de kampioenschap. Elke punt zal van belang zijn. Voor het tijdschema kunt u kijken op de site www.circuitzandvoort.nl. De toegang tot de Final Four is gratis. Duinen, hoofdtribune en paddock zijn vrij toegankelijk. Er zijn geen kaarten nodig. Het parkeren, de toeschouwers die met een auto komen... kunnen voor 6 euro een voertuig op het parkeerterrein achter de hoofdtribune parkeren. En voorafgaand aan de wedstrijden kunnen alle bezoekers ook gratis... een wandeling op de starting grid maken tijdens de gridwalk. En de locatie is circuit Park Zandvoort, burgemeester van Alphenstraat 108. En het telefoonnummer eventueel als u die wil bellen 023 40 740. En de website is www.circuitparkzandvoort.nl Ik ga door met Cat Stevens, Morning Has Broken. Morning has broken like the first morning call them spring. eerste uur zit er weer op. Het is snel verlopen, hè? Als het helemaal naar je zin hebt.